Kees Rood met het NOS-journaal. In Libië hebben de hoofdstad Tripoli vrijwel geheel in handen. Kort na middernacht bereikten ze het Groene Plein in het centrum van de stad, waar ze werden verwelkomd door een juichende menigte. De opstandelingen hebben het commandocentrum van kolonel Gaddafi nog niet veroverd. Zeker twee zonen van Gaddafi zijn gearresteerd. Het internationaal strafhof in Den Haag heeft de opstandelingen om de uitlevering van één van hen gevraagd. Tegen die zoon, Seif al-Islam, is een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd. Een woordvoerder van Gaddafi zegt dat het regime bereid is om te onderhandelen. Gaddafi zou rechtstreeks willen spreken met het hoofd van de Libische overgangsraad, die de opstandelingen vertegenwoordigt. Die zegt dat de strijd alleen wordt gestaakt als Gaddafi zich overgeeft. Maar via de staatstv liet de kolonel weten niet te zullen vertrekken. President Obama heeft gezegd dat Gaddafi moet inzien dat zijn regime tot een eind is gekomen. Net als Europese regeringsleiders drong Obama erop aan dat Gaddafi zelf opstapt om verder bloedvergieten te voorkomen. Obama zei dat de VS blijft samenwerken met de Libische overgangsraad. Hij riep die raad op om de rechten van de Libische burgers te respecteren en te werken aan een vreedzame overgang naar democratie. Het noodweer op het Belgische popfestival Pukkelpop heeft niet vijf mensen het leven gekost, maar vier. Dat melden Belgische kranten. In een ziekenhuis stierf iemand enkele uren nadat hij in kritieke toestand was opgenomen. In de chaos werd hij meegeteld met de doden van Pukkelpop, terwijl hij daar niet bij betrokken was. De opstandelingen in Syrië zijn bezig met het vormen van een overgangsraad, net als in Libië. Die moet voorkomen dat er een machtsvacuum ontstaat wanneer het bewind van president Assad omvergeworpen is. Assad zei gisteren op tv juist dat zijn regime stevig in het zadel zit en dat het leger de situatie in zijn land onder controle heeft.